Dat kost me mijn familie, mijn bewegingsvrijheid en mijn recht op een vreedzaam bestaan, schrijft Snowden in een brief aan de regering van Ecuador. Persbureau Reuters heeft die brief ingezien. Het is voor het eerst dat Snowden van zich laat horen sinds hij aankwam op een luchthaven in Moskou. In de brief zegt hij verder dat hij zijn strijd voor rechtvaardigheid niet zal opgeven. Snowden heeft daarnaast via klokkenluidersite Wikileaks een verklaring afgegeven waarin hij president Obama verantwoordelijk houdt voor het uitoefenen van druk op buitenlandse regeringen. Die zijn gevraagd om hem geen asiel te verlenen, schrijft Snowden. De Internationale Unie voor Natuurbescherming slaat alarm over het toegenomen aantal bedreigde dier- en plantensoorten. Wereldwijd worden bijna 21.000 soorten met uitsterven bedreigd, ruim 1100 meer dan een jaar geleden. Sinds de laatste inventarisatie zijn een hagedissoort, een tandkarper en een zoetwatergarnaal uitgestorven. Als voorbeeld van een ernstig bedreigde soort wordt de Indische bruinvis genoemd. Die leeft in binnenwateren in China en heeft last van illegale visserij, watervervuiling en het toenemende vrachtverkeer op de Yangtze-rivier. In Irak zijn bij twee aanslagen ten noorden van de hoofdstad Bagdad 17 mensen omgekomen. De laatste maanden neemt het geweld tussen Sjiïten en Soenieten toe en groeit de angst voor escalatie. In Mishada werden acht lichamen gevonden van geëxecuteerde Soenitische militieleden. Slachtoffers werkten eerder samen met Amerikaanse militairen en worden nu als verraders gezien. Bij een zelfmoordaanslag in een Sjiitische moskee in de stad Mugdadia vielen negen doden en raakten zeker veertig mensen gewond. Het weer vannacht klaart het op. 7 graden wordt het, kan een mistbank ontstaan. Overdag blijft het lang droog, schijnt de zon geregeld.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 this song You feeling me? Let's do something. exotic medicine to cure my every ill with some kind of magic pill. law where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. and not so what it's like to be the bad man, to be the sad man. Behind blue eyes, and no one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies.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 But my as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. discover telling lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours, only lonely.